Vijf uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. PVV-voorman Geert Wilders zegt dat hij zijn cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed... om verschillende redenen heeft afgeblazen. Onder meer om de dreiging voor Nederlandse militairen in Afghanistan. Wilders zei dat de beledigingen en bedreigingen aan zijn eigen adres... niet de reden waren om de cartoonwedstrijd af te blazen... maar het algehele beeld dat was ontstaan. Agenten hebben gisteren ondanks hun staking toch ingegrepen tijdens de voetbalwedstrijd Fortuna Sittard FC Utrecht. Aanhangers van Utrecht trokken na afloop van de wedstrijd hekken om in de omgeving van het stadion en gooiden met stenen. Daarna raakten ze slaags met Fortuna supporters. Een steward zou gewond zijn geraakt. De agenten waren tijdens hun actie wel in de buurt van het stadion. Ze volgden de wedstrijd op een televisie. Vanaf volgend jaar keurt de keuringsinstantie voor autobeveiliging, KIWA, auto's af als ze werken met een onveilige zogenoemde passieve sleutel. Een passieve sleutel ontgrendelt de sloten automatisch als hij in de buurt van de auto komt. Volgens KIWA zijn de meeste passieve sleutels te makkelijk te kraken door dieven. Als de beveiliging is afgekeurd kan dat problemen opleveren met de verzekering. In de eredivisie heeft Ajax met gemak van Vitesse gewonnen. In Arnhem stond Ajax al na 19 minuten met 3-0 voor. En het werd uiteindelijk 4-0. In Almelo won Heracles thuis met 3-2 van AZ. Dat is de eerste nederlaag van het seizoen voor AZ. En eerder won Pek Zwolle met 1-0 van FC Groningen. Een kwartier geleden is de wedstrijd tussen Feyenoord en NAC begonnen. Max Verstappen is vijfde geworden bij de Grand Prix van Italië. Hij lag bijna de hele race derde, maar kreeg een tijdstraf van vijf seconden. Hij had Bottas niet de ruimte gegeven om hem in te halen. Daardoor raakten hun auto's elkaar. De Brit Lewis Hamilton won de race. Het weer, veel zon. Nou, dat zal... Ja, die is er nog wel. 20 tot 24 graden.